Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Orkaan Dorian is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie, de op één na hoogste. Dorian dreigt dinsdag Florida te raken. De exacte koers van de orkaan is nog moeilijk te voorspellen. Volgens sommige weermodellen buigt hij nog af. Zal hij vooral aan de kust schade veroorzaken. Andere meteorologen verwachten dat Walt Disney World en het Mar-a-Lago Resort van president Trump worden getroffen. Een man die in Berlijn vastzit voor de moord op een Georgiër... had mogelijk banden met de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Dat stelt De Spiegel na onderzoek. De Georgiër werd vorige week in een Berlijns park doodgeschoten. Volgens De Spiegel klopt het verhaal van de verdachte niet... en is zijn paspoortnummer te herleiden naar een Russische instantie... die reisdocumenten opstelde voor de GRU. In Virginia, North Carolina en Texas is een grote drugsbende opgerold... en zijn veel verdovende middelen in beslag genomen. 35 mensen zijn gearresteerd. Er werden grote hoeveelheden heroïne, cocaïne en fentanyl gevonden. Fentanyl is een zware pijnstiller die erg verslavend is... en jaarlijks veel mensen het leven kost. Bij een bombardement in het zuiden van Colombia... zijn volgens president Duque negen dissidenten van de FARC gedood. Hij spreekt van een duidelijke boodschap aan de opstandelingen... die zich niet meer willen houden aan het vredesakkoord uit 2016. De meeste van hen zitten vermoedelijk in buurland Venezuela. Twitter-topman Jack Dorsey is slachtoffer geworden van hackers. Op zijn Twitter-account verschenen korte tijd onder meer racistische teksten en een bommelding. De berichten zijn online gezet via een dienst waarmee tweets via sms verstuurd kunnen worden. Volgens Twitter hadden de hackers het telefoonnummer van Dorsey, waardoor ze die tweets konden plaatsen. Het weer, de minima liggen rond 12 graden en er kan wat mist ontstaan. Overdag wordt het vrij zonnig, 25 tot 30 graden. Later in de middag en avond meer bewolking met kans op een onweersbui.